11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De politie krijgt vrijwel zeker meer bevoegdheden om bij vermissingszaken gegevens van mobiele telefoons in te zien. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie kan de politie dan sneller vaststellen waar de vermiste persoon is of het laatst is geweest. Nu mag de politie telefoons alleen peilen bij strafzaken. Bij vermissingen kan de politie wel gegevens opvragen bij telecombedrijven, maar die zijn om privacyredenen meestal terughoudend. Het dodental van de aanslag van afgelopen weekend in Bagdad loopt op. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 140 doden... maar sommige functionarissen spreken al over een dodental van meer dan 200. Het is de bloedigste aanslag in een jaar tijd... en een van de zwaarste van de afgelopen tien jaar. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. Wie af wil van een woekerpolis kan vanaf vandaag terecht bij een onafhankelijk digitaal loket... Het Verbond van Verzekeraars heeft een adviesloket voor beleggingsverzekeringen. Hiermee hoopt het verbond consumenten te helpen die tot nu toe nog geen advies hebben ingewonnen over aanpassing van hun woekerpolis. In Nederland zijn zo'n 6 miljoen van deze polissen verkocht. Het zijn beleggingsverzekeringen waarvan de opbrengst fors tegenviel onder meer door hoge kosten. Het loket kan consumenten helpen met mogelijke alternatieven en verbetermogelijkheden van hun beleggingsverzekering. Het weer nog, de zon schijnt regelmatig met het noorden van het land een enkele bui. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en kan er verspreid een enkele bui vallen. Het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden, het warmst is het in het zuidoosten. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.